Clemens Peters met het NOS De politie in Berlijn heeft ongeveer 500 mensen opgepakt... die deelnamen aan een verboden coronademonstratie. Duizenden mensen negeerden dat verbod. Er werden meer dan 2000 agenten ingezet om de demonstratie te ontbinden. De manifestatie was een initiatief van de Queerdenkerbeweging. Die trekt volgens de Duitse inlichtingendiensten veel complotdenkers, antivaccinatieactivisten en rechtsextremisten aan. De rechtbank gaf deze week geen toestemming voor 13 demonstraties tegen de coronamaatregelen uit angst voor besmettingen. De Duitse autocoureur Sebastian Vettel is zijn tweede plaats in de grote prijs van Hongarije kwijt. De Duitser is gedisqualificeerd omdat er na afloop van de race te weinig benzine in zijn tank zat. Daardoor kon de organisatie geen monster nemen om onderzoek naar onregelmatigheden in de Formule 1-auto te doen. Wereldkampioen Lewis Hamilton is nu als tweede geëindigd en loopt daardoor iets verder weg van Max Verstappen in het algemeen klassement. De Wit-Russische atlete die schijnbaar tegen haar wil in Tokio op het vliegtuig naar huis dreigde te worden gezet, zou nu niet meer op het vliegveld zijn. Volgens onafhankelijke journalisten uit Wit-Rusland is Kristina Tsimanouskaya naar een veilige plek gebracht. Tsimanouskaya uitte gisteren op Instagram zware kritiek op de Wit-Russische leiding in Tokio. In reactie daarop zou ze te verstaan zijn gegeven dat ze naar huis moest. Op het vliegveld van Tokio wendde wende zich tot de Japanse politie. En in een videoboodschap vroeg ze het IOC om haar te helpen. Bij het RIVM zijn vandaag 2350 nieuwe coronabesmettingen gemeld. Dat zijn er 605 minder dan gisteren. Het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen neemt nog steeds toe. Er liggen nu 683 besmette mensen in het ziekenhuis, 16 meer dan gisteren. Het weer.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 Energy Transformation, zo heet het eerste album en de track waar we naar gaan luisteren. En het komt allemaal van Michael L. Rogers en via, is tot ons gekomen via het Hard Dance Records label. En die hebben ook een bandcamp eh, pagina of een website. En daar kan je dan het eh, muziek van Michael L. Eh, terugvinden. Dan Robert Scott Thompson met Moonflower. Ik had een tijdje geleden al een ander album van hem. En ehm, hij was zo enthousiast. Hij, zegt, hij dacht bij zichzelf, kom, laat ik ook Moonflower even toesturen. En dat heeft hij gedaan en dat was hartstikke fijn. En zodoende kunnen we er nu even aandacht aan schenken in dit uur gaan we terug in de tijd, dat, zoals altijd. En dat doen we vooral met Gio Ari. En wat zijn dat? Dat is uh, Giovanni. Vanni. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. En Ariel, dat zijn twee heren uit de eh, Zwitsers-Italiaanse grens. En ehm, die werken eigenlijk al jaren samen. Hebben ook een eigen studio en ook een eigen website. Gioari.ch eh, Ehm, nou, daar kan je dus eigenlijk alles op terugvinden. En ze hebben zich, eh, het staat ook een Italiaans vlaggetje. Oh, dat is natuurlijk in het Italiaans. Verder is het in het Engels allemaal. Ehm, dus dat is helemaal goed. Ik wens je heel veel luisterplezier bij Peaceful Radio Show 1449. for listening to Peaceful Radio. Please visit my website at christopherjamesmusic.net. This is pianist Corey Levine, one of the artists on Peaceful Radio. Please visit my website at coreylevine.com.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 We feel this rhythm now, hey ho, we see this vision now, hey ho, hey ho, and under hey. A new world's born of the golden age There's a vision, a mission, a living in you A purpose, a call, waking in all Children born of the sun and moon Open your eyes, the time is new. Feel this fresh new breath that fills our lungs, that lifts our step, that lifts our hearts through divine grace. And earth renewed and earth remade. We feel this rhythm now, hey oh, we see this vision now, hey oh, hey oh, and under hey, a new earth born of the golden age. We feel this rhythm now, hey ho! receive this vision now, hey ho, hey oh, Ananda, hey. A new word's born of the golden name. The Tari Pai Pacha dawns again, it's the Tari Pai Pacha dawns again. A golden nature miracles, golden nature miracles found in the here and now. As the Tari Pai Pacha dawns again, a new word first birth, we all ascend to the golden nature miracles, birthing through the physical, found in the here and now. Pacha la la la. We feel this rhythm now, hey we oh, receive this vision now, hey oh, hey oh, and a new earth born of the golden age. A new earth born as I open my eyes. I fall to my knees as I realize there's beauty all around me and there's beauty in me. And everywhere I look, there's new connections to see. New colors, new shapes, new codes, and new patterns. Are you seeing what I'm seeing? It's a brand new canvas. We're the artists of our lives. We survive the man. It's time to get this party started. Activate this planet. Yeah, a new journey imagine. Set sailing to the seas. We're the crew and the captain. New adventure awaits. Yeah, you knew this would happen new world like the song in Aladdin. You can feel it in the wind, God calling us home. When I'm hearing in her song, you were never alone. Through the dark the night, dark night of the soul. You were treasured, you were loved, you were born to behold. The Taripai Pacha dawns again. It's the Taripai Pacha dawns again. A golden nature miracles, golden nature miracles found in the hearing now as the Atari Vaipacha dawns again.